12 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Er moet onderzocht worden of het dragen van een mondkapje overal in de openbare ruimte verplicht kan worden gesteld. Dat heeft burgemeester Abu Taleb van Rotterdam gezegd in Nieuwsuur. Ook de mogelijkheid van verplichte quarantaine moet onderzocht worden, vindt Abu Taleb. Die ook zei te spreken namens zijn collega Halsema van Amsterdam. Volgens Abu Taleb heeft de anderhalve meter regel voor veel mensen geen betekenis meer. Hij maakt zich zorgen over het komende offerfeest voor moslims, waarbij traditioneel veel mensen bij elkaar komen. De Amerikaanse regering stuurt ook federale agenten naar Chicago en Albuquerque. Die zijn eerder al naar Kansas City en Portland gestuurd om de openbare orde rondom protesten te handhaven. President Trump vindt dat de democratische burgemeesters de situatie in hun stad niet meer onder controle hebben. Hoewel de demonstraties tegen racisme en politiegeweld in veel gevallen vreedzaam verlopen. In Heerenveen hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van shorttrekster Lara van Ruiven. De wereldkampioene overleed eerder deze maand in een Frans ziekenhuis aan de gevolgen van een auto-immuunreactie. Bij ijsstadion Tialf vormden haar ploeggenoten en andere schaatsers een erehaag toen de rouwauto arriveerde. In het stadion is in besloten kring afscheid genomen van de 27-jarige Van Ruiven. De rouwauto reed daar een ereronde over de baan. Een man uit Arnhem die twee jaar geleden een overvaller doodreed... mag van het OM vrij uitgaan. De man was volgens justitie in grote paniek omdat er op hem werd geschoten. Bovendien had het slachtoffer hem even daarvoor thuis overvallen. De verdachte kan terecht een beroep doen op noodweer, vindt het OM. Het weer. In het noorden kan nog wat lichte regen vallen. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 10. Lokaal kan er mist ontstaan. Morgen is het vrijwel overal droog en kan het 22 tot lokaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 touch me.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 I'm praying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 Just keep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 是恋爱。 but I still want that But I still want